Er is een lust als onze jongens bezig zijn. Helm op sport, zet hem maar langs de lijn. We laten jou niet Ja, ieder weekend is het raar, dan kan je weer genieten. Als onze jongens op het veld uit alle standen schieten. En schreeuwend treedt voor die bal en kan je op de lat. Ze geven toch de moed niet op daar op die groene mat. Want onze spelers houden steeds een kopie bij het spel. En gaat het eens niet goed naar wens, dan zingt het hele spel. Ja, anders bezig zijn. Helmond Sport, schrijf maar langs de lijn. We laten jou niet vallen, Helmond Sport zal altijd zijn. Publiek gespannen langs de lijn, de tanden op hun lippen. Menigeen staat op zijn tenen heel nerveus te wippen. Daar is een uitgespeelde kans, de bal vliegt in het net. De duizenden staan op hun kop en hebben dolle pret. Gaat het eens een keertje mis, nou daarom geen verdriet. Dan zingen wij het volle borst voor Helmond voor dit lied. Ja! nog als onze jongens bezig zijn. Helmond Sport, Servo, maar langs de lijn. We laten jou. Zoals als onze jongens bezig zijn. Helmond Sport, zet hem op, schrijf maar langs de lijn. De laatste